Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De organisaties die aangifte hebben gedaan tegen de tabaksproducenten... zetten hun strijd voort. Advocaat Benedict Fiek stapt naar het gerechtshof in Den Haag... om alsnog vervolging af te dwingen. Vanochtend zei het Openbaar Ministerie dat het geen mogelijkheid ziet... om een strafzaak tegen de tabaksproducenten te beginnen... omdat sigaretten legaal zijn, ook al zijn ze schadelijk. Fiek deed in 2016 namens twee longkankerpatiënten aangifte tegen tabaksfabrikanten... omdat die sigaretten doelbewust verslavend zouden hebben gemaakt. Meerdere organisaties van artsen en ziekenhuizen sloten zich aan bij de aangifte. Voor het eerst is de wereldwijde verkoop van mobieltjes gedaald. In het laatste kwartaal van vorig jaar werden ruim 5% minder smartphones verkocht dan in die periode een jaar eerder. Dat zegt onderzoeksbureau Gartner. De afname wordt onder meer veroorzaakt doordat mobieltjes langer meegaan dan vroeger. Enkele tientallen werknemers van het kolenoverslagbedrijf EMO... hebben actie gevoerd in het stadhuis van Rotterdam. Ze willen dat er een compensatieregeling komt... nu de kans bestaat dat de kolenoverslag wordt verminderd. In de gemeenteraad wordt vandaag over de overslag gedebatteerd. De meerderheid van de partijen wil minder overslag vanwege het klimaatakkoord... De werknemers van EMO zijn bang voor hun baan en willen een compensatieregeling. Volgens vakbond FNV is voor afvloeiing en herscholing van havenwerkers ongeveer 600 miljoen euro nodig. Shorttrackster Suzanne Schulting heeft goud gewonnen op de 1000 meter. Het is voor het eerst dat Nederland Olympisch goud wint op dit onderdeel. De 20-jarige Schulting begon in de tweede positie, maar reed al snel op kop en gaf de eerste plek niet meer af. Het weer dan nog, vrij zonnig en droog, alleen in het noorden wat meer bewolking. Morgen en in het weekend een snijdende oostenwind en op de meeste plaatsen zon. In het midden van volgende week kan het s'nachts 10 graden gaan vriezen. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de rand zat veel vertraging op de A27 Utrecht richting Breda. Vanwege opruimwerkzaamheden na een ongeluk tussen Lexmond en Werkendam. 12 kilometer langzaam rijden, meer dan een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van, van Breda naar Utrecht ook langzaam rijden bij de brug Gorkum met 10 minuten vertraging.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 Het is donderdagmiddag 2 uur. Dat betekent matchbox van 2 tot 4 op deze 22 februari 2018. Het is de vierde jaargang aflevering 223. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. En als je via internet wilt kijken en luisteren, tik je even in ZFM live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen met Los Bravos en Bring a Little Lovin'. En daarna eh, Uriah Heep en Easy Living. Veel plezier het komende uur. I've never seen before. Uriah Heep was dit met eh, Easy Living. En dat nummer kwam uit 1972, kwam van de LP Demons and Wizards. De single werd in vele landen uitgebracht, maar waar was het eh, plaatje het grootste succes? In Nederland, daar haalde het de eh, top 5. En we begonnen met Los Bravos en Bring a Little Love In uit 68. En dat was de opvolger van Black is Black. En het derde plaatje is over het algemeen dus wat van rustiger aard. En ook nu weer de Walker Brothers... You're all around me. In the morning, when everything is ended and night's cover has lifted without you. In my mind, I am here alone, suspended with memories of you. I can hear the day beginning. Another day beginning without you. If you don't come back to me tomorrow, I don't know what I'll do. city's lonely places, this crowded city. van het debuutalbum van de Walker Brothers... Take It Easy with the Walker Brothers uit 1965. You're All Around Me. En dan gaan we alweer naar de top 40 van 50 jaar geleden... 22 februari 1968. En daar staan twee nummers in van Otis Redding. En dat had alles te maken met het feit dat Otis overleed in december 1967. De eerste nieuwe binnenkomen staat op 39 en is van Otis My Girl. Otis Redding en My Girl. Een paar plaatsjes hoger, nou zeg ik één plaats hoger zelfs... is het eh, Love is Blue of L'amour est bleu van Paul Moria. Komt-ie. Op nummer 38 Love is Blue of L'amour est bleu van Paul Moria. En weer een plaatje hoger, alweer Is Redding. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll Then I watch him roll away again.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 Ehm, de Donovan begon als protestzanger, maar hij ontwikkelde zich al ras tot een lieve liedjeszanger en componist. Zo ook op nummer 35 nieuw Donovan met Jennifer Juniper. Je pas, je n'ai op 35 was dit Donovan en Jennifer Juniper. En dan zijn we nu toe aan de klapper van de week, de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is wel een bijzonder nummer, want bijna niemand kent het. Hij kwam binnen op 25, heeft het geschopt tot de 21ste plaats... en toen was de koek alweer op. En later hebben we ook nooit meer wat gehoord van die groep. In ieder geval op nummer 30 en dus... De klapper van de week! Dit is de groep Grapefruit en Dear Delilah. When watching dying of the day, I seem to find Delilah. En dat was het eigenlijk wel. De hoogste nieuwe binnenkomer was dit in de top 40 van 50 jaar geleden. Nieuw op 25. En de volgende plaat, dat is er een voor de herinneringen. 1969. Het nummer werd gereleased vijf dagen voor de lancering van Apollo 11... met aan boord onder andere Neil Armstrong, de eerste man op de maan. Maar Space Odyssey is niet alleen belangrijk voor de maanreis... maar ook voor mooie herinneringen en ook aan een bijzonder mens.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 song you've written. stars look very different today. For here am I sitting in a tin 1969 was het jaar David Bowie en Space Oddity. Een geweldig nummer. Eh, we zijn toe aan de tip van Willem en vandaag is hij weer wat aan de rustige kant. Het nummer komt uit 1970 van een titelsong van de LP van de Cats en die heette Take Me With You. Gecomponeerd door Arnold Muren. Er stonden 12 nummers op die LP en 11 daarvan werden gecomponeerd door de Cats zelf. Ze waren ook erg tevreden over het album en het werd ook een gouden album. En de titelsong, dat is vandaag de tip van Willem. The Cats, Take Me With You. your wings are strong. and sing me a song. Here I am now, I'm ready to go. I've packed my bags and I've combed my hair. Here I am now, I'm ready to go. Please don't say no and take me up there. Take me with fly and sing me a song. Take me te bedenken dat het in de jaren 60 helemaal niet zo dan was om de Cats leuk te vinden. En dan blijkt dus dat ze fantastische muziek hebben gemaakt, uiteraard. Dit was de tip van Willem, Take Me With You van het gelijknamige album uit 70, The Cats.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 I know she's gonna be as free as yesterday. And I know in my mind it's gonna be that way. Do I, do I, do I, did that day? This is the way she blows the cares away. Do I, do I, do I, did that day? This is the way she blows the cares away. My little one, you must be tired with all the fun and games you had today. I lie awake and dream about you and what you'll be when you're as old as me. She sings this little song that flows along, it's quite a song. I know she's of mine is gonna be that way. Do what, do what, do what, do that day. This is the way she blows her cares away. Do what, do what, do what, do that day. This is the way she blows her cares away. This is the way she blows her cares away. Ooh, what do I? Ooh, what did that day? This is the way she blows her cares away. Ooh, what do I? Ooh, what did that day? This is the way she blows her cares away. 1971 was het eh, Marmalade en My Little One. Um, hij schreef het zelf en hij zingt het zelf. Solomon Burke uit 1965. Got to get you out of my mind. Nee, got to get you off my mind. Got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. somebody new, and our romance is through. Yes, it is. I'm gonna throw the picture away. You didn't love me any old way. You found somebody new, and our romance is through. Let me tell you, some folks' love is hard and strong. That's the kind of love that lingers on. Some folks' love is swift and fast. That's the kind of love that'll never last. But we had a love that was in between. And to me, it was like a dream. We had to stay together till June. Not a problem. Wow never go wrong. That's why I gotta get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new, and all romance is through. Listen to me. Someday this old heart. Solomon Burke Got To Get You Off My Mind uit 1965. En dan zijn we toe aan een top 100 hit uit 1961. Hier is Del Shannon en Runaway. we've done together. Oh, while our hearts were young. me. What you singing first or second? No, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man. Hey, man, I'll bring it out a little bit more. You gotta be a special lady. Let's get down on some harmony. Come on. Cause you got me sitting on top of the world. Sitting on top shine. you got me sitting on top of the world, sitting on top of the world. You must be a special lady and a very exciting girl. Oh, oh Ray Goodman en Brown uit 1980 met Special Lady. En dan zijn we alweer toe aan een van uh, de nummers uit 1968. Daar hadden we er al vijf, zes van gehad, zou ik maar zeggen. Maar dat jaar is gewoon van een bijzondere kwaliteit. Hier zijn de Turtles met Eleanor.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 Hier zijn de Ames Brothers en Melody d'Amour. Melody d'amour Take this song to my lover Shoot, shoot, little bird in my love. Melody d'amour, serenade at her window. Shoo, shoo, little bird, sing my song of love. Oh, tell her I will wait. I will wait. If she names a date. names a date. tell her that I care, oh, I care. more than I can bear. song to my lover. Shoo shoo, little bird, go and find my love. Melody d'amour. little Tell her of my love. Een van de populairste acts uit de jaren 50. Dit was uh, Ames Brothers met uh, Melody d'Amour uit 1957. En dit komt uit 1969. Too hard I'm showing. All my nose would be growing. You know Jingle Jangle en dat waren die Archies uit 1969. En dat was in Canada een nummer 1 hit in begin 1970. En dit, ja ja, Cannibal and his Jazzman. En zij brengen ons naar het nieuws van 3 uur. Daarna nog de boodschapjes en dan zijn we weer terug met deel 2 van Matchbox.